Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In honderden rechtszaken in Europa lag er bergen nieuw bewijs op tafel... dankzij gekraakte telefoons van criminelen. Onderzoekers uit acht verschillende landen deden er drie jaar lang alles aan... om de versleutelde telefoons te ontcijferen en om de berichten daarop te lezen. Ook in Nederland. Eén techneut weet veel, twee techneuten weten meer... en vier techneuten bij elkaar is gewoon een kokende massa van intellect. En er gebeuren echt hele mooie dingen als je dat ziet gebeuren. Dankzij deze actie kon de politie ook de berichten zien die de moordenaars van Peter R. de Vries naar elkaar stuurden. Landen in Latijns-Amerika onderscheppen steeds vaker drugs uit Nederland. Volgens de krant FD gaat er vooral MDMA die kant op. Daar kan je ecstasy van maken. Ook wordt er in onder meer Chili en Suriname steeds meer crystal meth onderschept. Wel is het volgens de krant nog altijd een stuk minder drugs dan er vanuit Zuid-Amerika naar Nederland gaat. Let even op, het nieuws dat ik nu ga vertellen is echt van nu en niet van vorig jaar. In Nieuw-Zeeland hoef je vanaf morgen nergens meer een mondkapje op. Ook hoef je met corona niet meer zeven dagen in isolatie. Wel is het volgens de premier nog altijd slim om afstand te houden als je ziek bent, ook na corona. It's always been the case. If you're sick, Try not to infect other people. Stay home, get better, wear a mask potentially, stay away from other people. These are just things that you do because you're a good human rather than because some, the government requires you to do. Tijdens corona waren de maatregelen bijna nergens zo streng als in Nieuw-Zeeland. Maar ook daar kan het normale leven nu dus eindelijk weer beginnen. Het blijft vaag of Elon Musk en Mark Zuckerberg nog samen in de ring stappen. De baasjes van Facebook en X, het oude Twitter, hadden elkaar online uitgedaagd voor een kooigevecht. Maar nu zegt Zuckerberg dat het niks meer wordt. Volgens hem neemt Musk de uitdaging niet serieus. Hij heeft er meerdere datumvoorstellen gedaan, maar Musk komt steeds weer met een andere smoes, zegt hij. Inmiddels is de Facebookbaas er klaar mee. Hij schrijft dat hij zich gaat concentreren op mensen die de sport wel serieus nemen. Het weer, oh, daarover kan ik kort zijn. Droog, veel zon en warm. 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Dylan Jessegus is de komende Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker voor de VVD. Tot gisteravond konden VVD'ers zich kandidaat stellen... maar er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Noord-Korea gaat de productie van wapens drastisch opschroeven. Dat heeft leider Kim Jong-un gezegd aan de vooravond van een grote militaire oefening... van Zuid-Korea en de VS. Een investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli koopt 15% van de aandelen van Philips. Agnelli is de grondlegger van automerk Fiat. De investeerder, Exor geheten, wordt ermee in één keer de grootste aandeelhouder van Philips.